9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vanavond vanaf half 12 is de corona-app te downloaden. Dat meldde privacydeskundige Brenno de Winter in Dit is de Dag op Radio 1. De Winter is verantwoordelijk voor de beveiliging van de app. De app die Coronamelder heet slaat via Bluetooth codes op van telefoons die langere tijd in de buurt zijn geweest. Zo kan een gebruiker een melding krijgen wanneer een andere gebruiker doorgeeft dat hij besmet is met het coronavirus. Dat gebeurt anoniem. Vanaf maandag start een proef met de app in Twente en Drenthe. Met ingang van september wordt hij in heel Nederland bruikbaar. Morgen gaan scholieren in de regio Noord weer naar school. Voor het voortgezet onderwijs is dat voor het eerst in vijf maanden weer. Scholieren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden... maar wel van leraren en ander personeel. Overigens, wanneer het moeilijk is om afstand te houden... zoals bij praktijkvakken in het VMBO, vervalt die verplichting. De politie heeft in de Maas bij Kessel in Limburg een lichaam gevonden... vermoedelijk van de drinkeling naar wie gisteravond te vergeefs werd gezocht. Een man of jongen zou gisteren aan het begin van de avond de Maas in zijn gegaan... en niet meer naar boven zijn gekomen. Politie, brandweer, Rijkswaterstaat en vrijwilligers zochten met boten en jetskis naar het slachtoffer... maar ze vonden hem toen niet. Het KNMI heeft nu een waarschuwingcode oranje afgegeven voor Noord-Holland en Utrecht... wegens onweersbuien met windstoten, veel regen in korte tijd en grote hagelstenen. Die waarschuwing geldt voorlopig tot een uur of tien vanavond. In de rest van het land geldt code geel. Dat betekent dat het raadzaam is op te letten, met name voor wie onderweg is. Het weer, betekent, het weer is, er trekken... Um, het er trekken onweersbuien over, neem je niet kwalijk met regen, mogelijk ook met windstoten.